De Orde vindt niet dat de strengere wetten niet mogen worden ingevoerd, maar vraagt wel om zorgvuldigheid. Staatssecretaris Van Rijn ziet er wel wat in om de namen te noemen van supermarkten die alcohol verkopen aan jongeren. Sinds januari mogen jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol kopen, maar de overheid treedt nauwelijks op tegen winkels of cafés die de regels overtreden. Van Rijn gaat nu bekijken of het mogelijk is om supermarkten bij naam te noemen als ze een loopje nemen met de regels. Ook complexe schadeclaims van Groningers die met aardbevingen te maken hebben gehad, moeten snel worden afgehandeld. Het heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer. Het advies van een speciale commissie wordt bindend. De NAM is volgens Kamp verantwoordelijk voor de aardgaswinning en daarom ook voor de aardbevingen. Maar in sommige gevallen ligt het ingewikkelder, zegt hij. Maar ook die gevallen moeten snel worden afgehandeld. Alle medewerkers van de voormalige vliegtuigbouwer Fokker... die met kankerverwekkende verf werken... krijgen een medisch onderzoek aangeboden. Fokker gebruikt verf met daarin chroom 6... bij het lijmen van metalen vliegtuigonderdelen. De vliegtuigbouwer ging jaren geleden failliet... maar een paar bedrijfsonderdelen bestaan nog. Werknemers maken zich ongerust na berichten over blootstelling aan chroom 6 bij Defensie. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Vooral aan zee waait het stevig. Vannacht neemt de wind af en kunnen een paar buien vallen. Morgen overdag geregeld zon en het wordt dan een graad of 17.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 We, hebben een eh, radio-experiment uitgezonden. Een heel spannend hoorspel ging over lekken en een schuurtje. Dat was eigenlijk in het kort het hele verhaal eh, van vorige week in de notendop. Welkom, vijf minuten over achter. We gaan straks natuurlijk even beginnen met Nexo Shape. die jongens zijn er, dat is André en Boogie. Die eh, jongens eh, vormen Nexus Shape. En dan hebben ze nog additionele muzikanten. Vanavond om half elf eh, zijn ze in podiumduiker, Dus dan weet je ook dat dat gaat gebeuren. het is hier een semi-akoestische setting. Want er staan wat gitaren erbij. Dus, en ook heel erg leuk is een, ehm, ja, min of meer een vlag met het embleem van Nexus Shape. jongens zijn buiten even nog even een uh, pafje aan het doen. Oftewel een sigaretje aan het roken. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Dat eh, voor uh, zo dadelijk. Nou, we hebben dus uh, even alweer het nieuwe werk eruit geplukt. Nou, we zijn bezig met een band, Marcus en ik. Eerder ik dan Marcus. Maar dat maakt dan niet zo gek vanuit. die Marcus staat behoorlijk te prutsen op dit moment. Nou ja, prutsen. gewoon lekker aan het afstellen. En dat heeft alles te maken met onze gasten van vanavond. Ja, zeg het eens. Hoezo prutsen? Gewoon voorbereiden. Ja, nee, eh, goed voorbereiden zelfs. Eh, een goede voorbereiding is het halve werk. Eh, we hebben er wel weer zin in, want de komende weken hebben we weer wat om handen. in ieder geval volgende week uh, gewoon studiogasten. En 23 oktober dan komt de Rijnse Giesbeurs. Aha, ik zal hem in mijn agenda zetten. Ja, ja. en als het goed is, komt er dan 13 november komt Laxmi. Komt langs. Lakshmi Swami Perso. Eh, met, een, met eh, een, piano. Ja, zij is Elektrisch mag ik hopen, want ja, vleugel krijg je de trap Nee, nee, het is een elektrische piano. Het uh, nichtje van Anand Swami Perso, die hier in Zandvoort uh, woont, is, heel, is voor mij een bekende dan. Want hij heeft bijvoorbeeld op de avond dat hier in Zandvoort bijvoorbeeld, we gaan iets doen... En niet iets niet doen. Hè. We hebben genoeg geschreven aan rapporten. Dat was uh, een eh, soort van brainstormavond van, uh, van idee naar resultaat. En uh, Anand had toen het idee geopperd om ja, een soort compassievolle gemeente in Zandvoort in het leven te roepen. Nou, ik kan me er alles bij voorstellen. Ik vind het ook een, een zeer nobel streef. Ik ondersteun het ook. Dus bij deze nogmaals de steun. Eh, maar hij heeft ook een muzikaal nichtje en dat is dus Laxmi. En die komt 13 eh, november hier deze kant op. Nou, de band die eh, nu klaar staat, althans niet live hier voor ons... maar wel als het werkje wat ze gemaakt hebben... hebben ook interesse getoond. En dat is Reveler. Uh, band komt uit Utrecht. En ze hebben de hulp gehad. Ja, ook dat is heel erg leuk. Want we hebben al werk van Jerusa gedraaid. Uh, Jerusa van Lid, zoals ze voluit heet. En eh, dat is een heel leuk werkje geworden. Ik zou bijna zeggen, Anders Sandberg, eh, muzieksamensteller van eh, Zie van Zandvoort, waar dit programma onder valt. ik zou zeggen, spits de oren, want het is toch een heel bijzonder werkje geworden, eerlijk gezegd. Het nummer dat heet Sugar Sweet. En het is dus van Reveler samen met Jeruzalem. savage but sane. Hand in hand walking again. Let us climb up. Als je nog iets van achtergrond eh, hebt eh, gehoord, dat klopt. Ik, eh, ik heb mij als een beginneling heb ik mij gedragen. Microfoon 4 stond dus nog gewoon open. Ja, dat, dat overkomt. Ik denk, wat hoor ik nou toch steeds? ik kijk zo links ineens en denk, oh shit, de microfoon 4 staat gewoon open. Dus mensen hebben dus iets kunnen horen van deze uitzending... op het moment dat de jongens daar stonden te soundchecken. Ik, ik hoor iets wat niet... Eh, en ik denk, ik heb toch alles dicht. En ineens zie ik dat eh, een van die microfoons waar Marcus net op eh, stond... Ja, die staat nog gewoon open. Ik zeg mea culpa. En dan doe ik dat maar. je hoorde dus met het geluid mee van wat wij hier in de studio aan het uitspoken zijn... hebben wij twee nummers gedraaid. De nummers waren Sugar Sweet van Reveler. En daarachter hoorde je Aisha Tredia van het album Mr. Marshall. De, de single die ze nu naar voren heeft eh, geschoven. Climax heet dat uh, nummer. En dat heeft ze samen gedaan met Black Spade. Dat is eh, een beetje het verhaal. Ik, ik, ik, kijk even naar rechts. We zijn nog niet klaar. Dan ga ik de jongens gewoon vragen of ze nog eventjes misschien hier even plaats willen nemen? Lukt dat? Of eh, ben je nou nog eh, weer bezig met... Eh, want ik moet ook een programma doen, hè? Ja, nou, dat, schiet erop! <laughs> dat is het gewoon. Dus, goed, ik laat de jongens dan toch nog maar even fijn lekker soundchecken. Dan ga ik gewoon wat gezelligs doen hier bij, bij ons in het programma. We hadden een paar weken geleden hadden we Daniel Tempelman hier bij ons in de uitzending. Een van de nummers, ik weet niet of hij die, die ook toevallig gespeeld heeft. Maar hij staat in ieder geval op zijn EP. En dat is dit nummer, Too Late. In a strange city, in a strange room. My mind is at rest. But still in search for you. Sorry for I couldn't stay. Now you found your luck elsewhere. couldn't be there as a friend since I felt how it is to love all of you. I opened the door too fucking late. You're already gone in search for what I should have given. All you wanted was me to feel and speak. strange city, feeling bitter and weak. In a strange city, in a strange room, my mind is at rest, but still in search for you. In a strange city, in a strange room, my mind is at rest still in search for you. I opened the door too fucking late. You're already gone in search for what I should have given. All you wanted was me to feel and speak. strange city, feeling bitter than weak Eh, het roept een beetje het sfeertje op wat we vanavond eh, proberen te bewerkstelligen. Ook met de jongens van Nexo Shape. Eh, dit was Halfway Station, hun nieuwe single. The Great Beyond heet dat nummer. Tenminste, dat hebben ze samen volgens mij, The Great Beyond. Komt uit Rotterdam. En ja, ik moet je ook al erbij zeggen. Het, is, het, past wel een beetje in het plaatje. Hier en daar een beetje donker. maar ook het werk van Shape. Ik heb, het, ik heb de stukken van Commitment heb ik gehoord. Nou, het, het komt ja, redelijk overeen met wat jullie eh, doen, toch? Ja, inderdaad, wij doen behoorlijke donkere dingen. Als je dat inderdaad bedoelt, sferisch, donker, eh, ja. emotie. Ja, dat zijn wel, eh, denk ik, een aantal steekwoorden die je kan laten vallen. Tot u spreekt André van Shape, En tegenover me zit Boogie. Yes. Goed. het is de start van de single launch tour. Zeg ik het goed? Er wordt eh, behoorlijk op de social media. Ja, wij ondersteunen dat natuurlijk ook van harte. Eh, daar hebben jullie natuurlijk ook een, eh, een goede, goede PR-man voor. In de, persoon van Peter. Ja. <laughs> Zwaait ook even mee. <laughs> ja, dat zijn wel dingen die, die wel erg helpen. Want als je dat als band zelf moet, moet gaan doen... dan gaat er natuurlijk behoorlijk veel tijd in zitten. even over jullie. waar komen jullie precies vandaan? Hoofddorp. Hoofddorp. is echt eh, jullie, uh, jullie eh, ja. Ja, Dat verbaast me dan ook niks dat jullie vanavond daar de aftrap ook gaan verrichten. een beetje wel. Ja, dat is een beetje onze thuisbasis. Ja. ik ben één keer in op ja, podium Duiken geweest. mooie zaal. Ik weet niet of het de, kleine of de grote zaal. Ik ben, in de kleine zaal Spel in het, in het café. Want akoestisch is het een beetje te, te, groot om daar in de grote zaal te gaan. Ja. dat dus, hebben we wel gedaan. Maar nu akoestisch is het in het café, Duikercafé. Mm. Heeft een speciale na speciale avond ook, dat, ze, dat, ze, dat je akoestisch kan Ja. Eh, hoe lang bestaan jullie? Ja, Twee jaar. Twee jaar? Nou, iets langer, hè? Twee, nou, in deze samenstelling 2,5 eh, jaar. Ja. dat zeggen twee, twee bijna. Ja, eh, jullie zijn de twee mensen, de spillen in het web, of de spinnen in het web? Ja, ja, ja. ja. Wat, wat doe jij, Boogie, precies? Ik, ik, ik, speel de bas en ik doe de backing vocals. Backing vocals. Yes. En André? Ja, ik eh, speel gitaar. Eh, ik doe de lead vocals. En op de plaat eh, neem ik ook behoorlijk wat eigenlijk de synths voor mijn rekening. Dus, ah, Oké. En dan Boogie, Boogie is eigenlijk een maar hij speelt ook wel regelmatig gitaar. Dus, dus onderschat niet dat hij nee, bas nee, het is ook wel, Hij is multi-instrumentalist. Ja. nu is het zo dat, dat jullie... ja, jullie hebben denk ik ook een muzikaal verleden. Is Nexo Shape de eerste band? Ik geloof het niet. Dat geloof ik nee, niet. voor allebei niet. Nee, nee. wat, wat hebben jullie hiervoor gedaan? Ik heb hiervoor in, uh, in een punkband gespeeld, vijf jaar lang. En dat was eigenlijk voor mij het begin. Dus ik ben eigenlijk nog best Het is een beetje het eh, verlengde eigenlijk. Hè? Ja, het is een beetje het verlengde van wat, wat jullie eh, nu doen. Is het verlengde van wat jij eerst deed, denk ik, toch? Ja, ja wij, speelden een beetje de, de, de nieuwere, nieuwere punk, zeg maar. Ja, oké. En niet, niet de rebelse punk, zeg maar. Niet het... hoe doen we dat? Nou? De Clash bijvoorbeeld. dat, dat, dat, dat, dat werk, ja. Nou is er eh, van de week eh, kwam ik weer iets tegen. En eh, dan denk ik, hey, het lijkt wel de Clash. Want, ik, ik, heb het ergens gehoord, maar dan moet ik weer in mijn... in mijn toch al overvolle kaartenbak bovenin mijn hoofd... moet ik dan weer gaan zoeken van... <laughs> Wat was dat ook alweer? weet het alweer. Duncan, Duncan Idaho. Dat die hebben... Uh, die hebben een eh, nummer ergens opgenomen. En dan denk ik, hé, hey, verrek, de Clash. Oh, ja, ja, dat, eh, dat ah. is ze. Eh, maar goed, ik zal het zo wel laten horen. Ehm, nou ja, jullie hebben vanavond jullie single launch tour. Commitment, dat, was dat het eerste album? Ja? ja, dat is ons debuutalbum van februari 2013. ja, ja. dat was ons debuut. En we zijn nu... Trees is een single die komende woensdag echt uitkomt. Mm. met, met de videoclip is de eerste single van ons tweede album. Oké. En hoe eh, willen jullie dat vorm gaan geven, dat tweede album? Eh, dat is eigenlijk, we zijn eigenlijk in de afrondende fase qua opnames. Mhm. Dus eh, eigenlijk is nou zeggen 80% is al klaar. Mhm. de basis staat. We weten dus precies hoe het gaat, hoe het gaat worden. We hebben er ook behoorlijke keuzes in gemaakt. Ook dingen eh, geschrapt om het vorm te geven. Kijk, dat zijn de, de betere dingen. Eh, eh, schrijven, is schrappen. En, en ook muziek. ja. dat. ja nou, ik, ik kan heel makkelijk, en dat weet Boogie inmiddels, dingen heel makkelijk in de prullenbak gooien. Ja? Ja, in feite begonnen we ook met het album met feitelijk 40 nummers. En dat wordt steeds minder. En toen ja. je gewoon uiteindelijk 11 nummers over. Zijn jullie kritisch ook op het werk wat jullie maken? Of, hebben jullie iemand die daarboven staat? Soms, misschien iets te, te kritisch. Ja. En eh, dan leggen we het weg en dan na verloop van tijd kijk je er weer een keer naar. En dan, dan ben je, kijk, kijk je er heel anders naar. En dan, ja, en speel je met het nummer anders misschien wel. Ja, ja ook wel. ja. ja. Goed, ik, ik, ik ga jullie vragen of jullie eh, daar willen gaan staan. Want, eh, want dan kunnen wij gaan beginnen. Want we hebben zo'n beetje in ons hoofd twee setjes van twee. het is nu half negen, dus dan moeten we een <laughs> klein beetje vaart maken. Dus, dus in dit uur twee setjes van twee. Eh, te beginnen nu. Eh, dus ik eh, ga kijk, Marcus gaat weer als een soort van Usain Bolt de, de camera starten. En dan schiet hij meteen hier naartoe om het geluid te gaan regelen. Ik denk dat hij wel zover is. of, ja, ik, spannend is het natuurlijk altijd wel. Of met, met, met een... we willen ook altijd wel een beetje het beeld geven. Dat is dan later eh, terug eh, te vinden op ons eh, Facebook-kanaal. En we hebben natuurlijk ook nog een YouTube-kanaal. Tenminste, ik heb hem dan. En daar plaats ik het uiteraard op. en uiteindelijk hebben we ook een Vimeo-kanaal. En daar is dus, dat is Marcus zijn ding. En daar is, staat onze officiële ding. Ja, dat is de, de, de, de CFM Zandvoort-ding. die valt lekker op. Eh, we gaan eh, eens even kijken wat er uit eh, de toverdoos gaat komen. de heren van Nexus Shape gaan spelen. Wat gaan jullie spelen? Welke twee nummers? Ja, we beginnen met een nummer van onze eerste plaat Commitment. En dat is Wonderland. Heel fijn nummer eigenlijk altijd om te spelen. Daar beginnen we dus mee. Oké, laat maar horen. 1, 2, 3, 4... white rabbits follow it up to the hole and down, fall in, upside down, downside up. Too small for the table, too big for the door. Can you admit that it's not right? It took me by surprises. Is it real? What I'm feeling, I must that I don't wanna go. I don't wanna be back by dawn, but the sadness in his eyes. Don't wanna leave this one. Makes it I have to give it all. I don't wanna go. I don't wanna leave this one. I don't wanna be back by dawn, but the sadness in his eyes. I don't wanna leave this one. Makes it I have to door. Don't wanna leave this wonderland. Don't wanna leave this wonderland. Something about the weather, the sky is colored green. Feel the storm is coming, unlike you never seen. It's time to pack our bags, it's time to face the facts. This world will keep on turning, there is no going back. Can you admit that it's not right? It took me by surprise. Is, is it real? What I'm feeling? I must be sure that I don't wanna go. I don't wanna be back by dawn, but the sadness in his eyes. I don't wanna leave this one. Makes it I have to give it all. I don't wanna go. I don't wanna leave this one. I don't wanna be back by dawn, but the sadness sadness in his eyes. I don't wanna leave this one. Makes it I have to give it all. I don't wanna go. I don't wanna leave this wonderland. I don't wanna be back by dawn, but the sadness. gevolgd door de tweede. Volgende nummer is Fox Delusion. Dat is wel een nummer van onze eh, aankomende plaat. Fijn, primeur. Ja. It's all, it's all gone. The trust is gone, gone. It's all, it's all. Well, it's all, it's all gone. The trust is gone it's all, it's all gone. The trust is gone, gone. It's all, it's all gone. The trust is gone, gone. It's all, it's all gone. The trust is gone, gone. It's all, it's all Ja, drie mensen applaudisseren. Peter ook. En uh, Marcus en ik uiteraard. Eh, dank jullie wel voor eh, dit moment. ik ga nog één, twee nummers. Ja, twee nummers ga ik even draaien. Dan gaan we het volgende blokje van twee doen. het hele leuke verhaal van de afgelopen week. want hij zat in de wereld draait door. Emiel Landman, 2013 hadden wij hem hier. Ja, bij Alternative FM. En op het bewijs te leveren ga ik je ook iets laten horen... wat hij toen heeft laten horen. Dat is eh, het nummer Leaves. Dat speelde die toen eh, gewoon eh, bij ons in de kleine studio die we toen nog hadden. Ik heb het Peter er net allemaal uit zitten leggen van ja, dat was een dampende studio. Joshua Nollet van Share Special, die heeft het er nog steeds over. Marcus, klopt hè? Ja, zie je. Ja, ook, ook, ook de grote Joshua Nollet is bij ons geweest. <laughs> Ja. We hebben ze wel gehad hier. Dus eh, wat dat er gaat, eh, kunnen we ja, een beetje image beelden voor deze, voor deze Moet je, dat moet je niet doen, denk ik dan. Maar eh, dat zijn zomaar twee namen die we gehad hebben. Maar Emiel is geweest. En om je even de indruk te geven wat hij vorig jaar dus bij ons deed... in de kleine studio die we hadden op het Gasthuisplein... ga ik je het nummer Leaves laten horen en daarna dat nummer wat hij dus ook bij eh, De Wereld Draait Door heeft laten horen. Niet in die uitvoering, maar gewoon zoals die op het eh, nieuwe album staat. Colors and Their Things. Dat is het eh, album wat hij uitgebracht heeft. En dan klinkt het dus als volgt. Hier is Emil Landman met eerst Leaves. En daarna krijgen we natuurlijk Good Night New Orleans. fall trouble in all forms and structures, seducing, sedate me. Good night to New Orleans. Look at you go. Orleans. Eh, dat is eh, van het album Colors and Their Things van Emil eh, Landman. En daarmee was hij dus afgelopen, ehm, ik dacht gisteren, bij De Wereld Draait Door geweest. om dat te laten horen. En nee, nee, nee, nee, nee, dat was, gisteren was Beet en dinsdag was, was Emil Landman bij De Wereld Draait Door. Ik moet het goed zeggen. maar je hebt ook daarvoor, voor Good Night New Orleans, heb je het nummer Leaves gehoord hier bij eh, Alternative FM. En dat nummer, dat heeft hij hier eh, ook eh, gespeeld. niet hier in deze studio, maar in onze voormalige studio aan de Gasthuisplein. Nou, ik kijk de heren weer aan of, of ze nog, nog een beetje goesting op zijn Vlaams hebben om te gaan spelen. Ik kijk ook nog even naar achteren. Ook Marcus heeft, heeft zien. Dus we gaan, ik heb alles weer al ingeregeld. Boksen wat betreft hier, die staan uit. en dat gaat ook weer, de mooie camera in werking eh, worden gezet. Ja, eh, oh, wat, wat zeg jij nou? Eh? Oh, we moeten iemand, in, we moeten iemand inhuren? Camera Oké, nou ja, dat is misschien wel een goed, goed plan. Misschien dat we nog een extra techneut... nou, er zitten, er zitten nog een paar mensen achterin. dat is van het programma Bepalend Orgaan... wat wij als CFM hebben om aan onze afspiegelingen te voldoen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat wij eh, daar best wel eh, aan eh, voldoen wat, wat nou, dat gaat. Marcus heeft denk ik het beeld wel ingesteld zo langzamerhand. ja, het blijft meer een geluidstechneut dan dat het een, een visueel, een visuele techneut is. Denk, ben je zover, vrolijke vriend, of niet? Oké. Dat is, eh, dat is eh, live radio. In ieder geval staat, eh, staan Boogie en André wel klaar. Die, die, ja, die, die jongens die, die willen wel. <laughs> ja, kijk, er komt een, er komt een sprint aan. En ik, ik, ik ga eerst aan André en aan ja, eigenlijk een andere vragen van eh, welke twee nummers eh, worden het nu? Ja, we gaan beginnen met Created Silence. Ook nog weer een nummer van Commitment van ons eerste album. Ja. En dan eh, gaan we Arms Wide Open, denk ik, doen. Ja, een, nummer van ons nieuwe album. Dus weer een beetje hetzelfde. Het eerste nummer van ons vorige album, dan een nieuw nummer. Dat is heel mooi, want we maken ze ook nog even kennis van wat, wat jullie gedaan hebben. En wat jullie, wat jullie nog gaan doen. En wat jullie dus... Ja, wat het Jongens, het belooft om half elf in de podiumduiken dus wel een spektakel te worden. Dus uh, daar maken we dus nu ook even uitgebreid reclame voor. Zijn jullie klaar? Ja. Oké, okay. Marcus ook klaar? Goed, laten we maar beginnen. 1, 2, 3, 4... There where mother stops child. She lingers where the rain falls. Water's gotta come from miles. You see, protection is needed for sure by night. Never walk on the main road, especially when you're wide, you're wide. Well, I am new in this place and everybody is talking strange. They all give me the name. I know my goal and where is my base. Well, I am new in this place, and everybody is talking strange. They all give me the name. I know my goal and where is my base. Although I don't know why so many people are hungry things I'm ashamed of. When I'm alone, I cry. I wish that I would be blessed with patience. Do what my heart calls for. In the end, I am but blind. Well, I am you in this place and everybody is talking strange. They all give me the name. I know my goal and where is my base. Well, I am you in this place, and everybody is talking strange. They all give me the name. I know my goal and where is my base. Hot, heart, the sheets are moist. A cockroach run, the mosquitoes are noisy. I sense the rhythm of Africa. It beats like a drum and it travels far, and I walk for miles. So different sides. Found love in the ghetto till the ghetto is mine, and the chicken was fried. people, I am you in this place. And everybody is talking strange. They all give me the name. I know my goal and where is my base. Well, I am you in this place. And everybody is talking strange. They all give me the name. I know my goal and where is my base. Ja, ja, ja, ja, ja. Het, is, het is wel leuk als je eerst even iets van eh, de, het debuutalbum laat horen. En dan eh, iets al om de mensen een beetje lekker te maken voor het tweede album. Kopen mensen, zou ik eigenlijk zeggen. Dus, zo eh, is zo werkt het gewoon. Nou, ik, ik, ik, kijk het een klein beetje ook af van mijn grote vriend Pepe Fischer... die eh, de, de, de zooi eh, van de Rob Akda aan elkaar eh, zit te praten. Daar, daar heb ik het een beetje van. Van de oude, <laughs> gewoon de jongens. Gewoon, gewoon lekker de, beuk erin gooien. tweede nummer, dat had je al aangekondigd. Toch nog maar even voor de mensen die... nu, ik kan me niet voorstellen dat ze nu niet zitten te luisteren. hoor. Nee, precies. Arms Wide Open. Het is, het is wel een nummer die we op de plaat heel erg elektronisch gaan doen. Dus dat mhm. is, dit is wel iets anders dan op de plaat. Zelfde sfeer. Maar hij, hij, is in ieder geval net zo mooi als wat, dat we nu gaan doen. Dus ik zou zeggen, eh, natuurlijk straks kopen die plaat. Hè? Ja. <laughs> Arms wide open. Arms wide open. small part of my heart. The love is lost, the love is gone. In every corner of my soul, the wounds are deep and black as coal. Now I captured good times, and I skipped the bad lies. I let it in and save it. come to me. Got my arms wide open. Stay with me. Nurse me till I'm older. Come to me. Got my arms wide open. Stay with me. Nurse me till I'm older. I'm older. Nurse me till I'm older. Nurse me till I'm older. Cause I need you now. Come to me. Got my arms wide open. Stay with me. Nurse me till I'm Got my arms wide open. Stay with me. Nurse me till I'm old. dat waren ze. Twee nummers eh, van eh, onze vrienden van uh, eh, Nexoshape. we gaan straks in het tweede uur nog, nog even twee nummers doen. Dat, dat gaan we dan ook zeker wel, wel redden. alleen ga ik nog even kijken naar de, naar de klok. zeg ik dat het zes minuten is... Ja, dan, ga ik het nog eens, dan ga ik nog even een beetje de boel aan elkaar proberen te praten. En ga ik nog, want ik heb nog, denk ik, een. heb ik, hoe lang heb ik nog? Even kijken, want is wel eh, heel erg leuk dat ik dat eh, zeg. Drie minuten zes. Ja, ik zou eh, bijna nog even aan de jongens willen vragen... of ze nog deze kant nog even op willen komen. Dan kunnen we nog eventjes kort even praten. Het is, denk ik... want dit, dit waren dus weer... dit, dat tweede nummer was weer even eentje van, van het volgende album. wat, hoe heet dat? Gaat het album heten eigenlijk al? Electric Sky. Electric Sky. Ja. En eh, eh, eh, hoe lang zijn jullie met dat album bezig geweest? ja, ja, wij hebben heel veel pre-producties gemaakt. Want dus we zijn wel, denk anderhalf jaar geleden begonnen met demo's ongeveer. Ja. Uh Dus heel veel demo's gemaakt. En uh, ik denk hoor. Nou, we zijn natuurlijk al een jaar kwijt geweest denk ik, aan, aan, het feit dat we eerst begonnen zijn in oktober met twee andere muzikanten erbij nog. Mhm. En eh, ja, die hebben onlangs eh, bedankt voor de band. Dus ah. wat we in het afgelopen jaar gedaan hebben... was niet helemaal weggegooid. Geen niet weggegooide tijd of zo, maar... Het, je leert er altijd wel van. Het is, het is wel weer zonde. Dus. Ja. Maar je leert er altijd wel van, denk ik. Hè? Het zijn altijd wijze lessen wat er altijd uh, onderweg... En misschien kun je het altijd in je muziek weer meenemen, toch? Ja. Maar we zijn inderdaad dus ongeveer anderhalf jaar bezig geweest. Maar qua opname zijn we begonnen in, in, in augustus. Ja, augustus met opnames begonnen. Van het afgelopen jaar? Van het afgelopen jaar. Ja. En, dus het is, en nu alleen nog de vocals eigenlijk die we moeten doen van een aantal nummers. Oké. Goed, eh, ik eh, ga ehm, dit uur even afronden. Dank je even voor, eh, voor het even meepraten nog. het nummer wat ik nog klaar heb staan is van Brechtje Lacour. Die is hier ook geweest samen met Michel Ebbe. En dat, dat is een album, The Keeper of the Wind Changing heet dat album. Is twee weken geleden in de primeur gegaan. En dit is Got To Go. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.